Het Openbaar Ministerie zegt dat het bewijsbaar is dat Hernandez eind september een klap en een kopstoot heeft uitgedeeld. Het slachtoffer liep daardoor licht letsel op in zijn gezicht. Volgens het OM is het in dit soort gevallen gebruikelijk om een schikkingsvoorstel te doen. Hernandez blijft erbij dat hij onschuldig is, maar stemt toch in met een schikking om van de hele zaak af te zijn, zegt zijn advocaat. Amsterdam zet 250 rechercheurs in om een eind te maken aan de criminele activiteiten van veel plegers. De rechercheurs moeten de 250 grootste criminelen opsporen. Dat betekent dus één rechercheur op één veelpleger. Volgens burgemeester Van der Laan gaat het om veelplegers die ook wapens gebruiken. Er komen geen extra agenten bij in Amsterdam, dus moet de politie op andere terreinen inleveren. Van der Laan wil bijvoorbeeld wijkbureaus s'nachts sluiten. Rusland is een maffiastaat geworden waarin corruptie en afpersing wijdverbreid zijn. Dat staat in documenten die via Wikileaks naar buiten zijn gekomen. Er kan nauwelijks onderscheid worden gemaakt tussen de Russische regering en de georganiseerde misdaad, schrijft een Spaanse rechter die onderzoek deed naar Russische criminele netwerken. De Amerikaanse minister van Defensie Gates laat zich op een vergelijkbare manier uit. Premier Poetin zei tegenover CNN dat Gates er compleet naast zit. Bij een verkeersongeluk in Peru zijn vijf Nederlandse toeristen om het leven gekomen. De bus waarin ruim twintig Nederlanders zaten kwam frontaal in botsing met een vrachtwagen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Onder de doden zijn vermoedelijk ook twee Belgen, plus de bestuurders van de bus en de vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde in het zuiden van Peru, niet ver van het Titicaca-meer. Het weer in het hele land valt wat lichte sneeuw en de maxima liggen tussen min 3 en min 5 graden.